12 uur. Marnix eh, met het NOS-journaal. De terugvordering door de Belastingdienst... in verband met vermeende fraude met kinderopvangtoeslag... wordt stopgezet. Dat heeft staatssecretaris van Financiën snel gezegd. Zo'n 300 ouders zijn in de problemen gekomen... doordat een gastouderbureau in Eindhoven... onterecht centraal kwam te staan in een groot fraudeonderzoek. Snel heeft zijn excuses aangeboden. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven heeft vanavond de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de aanhouding van SP-fractievoorzitter Memmis. Memmis werd ruim een maand geleden opgepakt in Turkije en mag daar niet weg. Hij wordt er onder meer verdacht van banden met de PKK, maar een formele aanklacht is er nog niet. Tegen de man die ervan wordt verdacht opdracht te hebben gegeven voor de moord op politicus Helmin Wiels op Curaçao is 30 jaar cel geëist. Het gaat om George Jamaluddin, de voormalig minister van Financiën van Curaçao. De moord werd gepleegd in 2013. De dader zit een levenslange gevangenisstraf uit. Een politiemedewerker heeft volgens het Openbaar Ministerie... vertrouwelijke politiegegevens gelekt. Dat zegt het OM bij de start van een rechtszaak tegen een groep verdachten... onder wie de politieman. Die verdiende bij met een vastgoedbedrijf... en zou bijna 2 ton hebben witgewassen. YouTube heeft opnieuw beeldmateriaal van het regionaal archief Alkmaar offline gehaald... omdat het in strijd zou zijn met de richtlijnen van het platform. Deze keer gaat het om een NSB-propagandafilm uit de Tweede Wereldoorlog. Vorige week werd het hele kanaal van het Alkmaars archief verwijderd... omdat het volgens YouTube haatzaaiend was. Een dag later draaide YouTube de beslissing terug. Het weer. Vanuit het zuiden steeds meer buien.